Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het ministerie gaat de komende jaren meer aandacht besteden aan oude, onopgeloste misdrijven. Nieuwe DNA-technieken bieden mogelijkheden om tientallen van die cold cases opnieuw onder de loep te nemen. Vandaag begint het verwantschapsonderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra. Met dit soort onderzoek, dat sinds dit jaar is toegestaan bij strafzaken... kan de politie via het DNA-profiel van familieleden een dader op het spoor komen... Meer dan 8000 Friese mannen is gevraagd DNA af te staan in de hoop dat daar op zijn minst een familielid van de dader bij zit. Het OM en het Nederlands Forensisch Instituut hebben de capaciteit om elk jaar tien van dit soort zaken aan te pakken. Het CDA-bestuur gaat een commissie benoemen die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week wordt vastgesteld wie erin gaan zitten en wat de precieze opdracht wordt. Het CDA ging van 21 naar 13 zetels. Volgens partijvoorzitter Peet Oom staat het bestuur unaniem achter partijleider Buma bepaalt hij de koers in de formatie. Een aantal CDA'ers wil dat hun partij nu al laat weten niet in een nieuw kabinet te gaan zitten, maar dat standpunt is niet overgenomen. Opnieuw is in Duitsland schade aan gebouwen ontstaan bij het tot ontploffing brengen van een oude bom. In de stad Viersen, net over de grens bij Venlo, raakten twee gebouwen zwaar beschadigd, sneuvelden ruiten en dakpannen en ontstonden scheuren in muren. In Viersen waren ongeveer 8000 mensen geëvacueerd. De bom van 250 kilo werd gistermiddag ontdekt bij werkzaamheden. Omdat niet kon worden uitgesloten dat die zou exploderen als die zou worden verplaatst... moest die zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Drie weken geleden richtte een oude bom in München voor honderdduizenden euro schade aan... toen deskundigen die lieten ontploffen. Het weer, vrij veel bewolking en kans op wat regen. Het is een graad of 12. Overdag wolkenvelden, af en toe zon, maar ook enkele buien.